Het is vier uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Washington is een grote parade gehouden ter ere van de inauguratie van president Obama. Nadat de herkozen president op Capitol Hill de eet had afgelegd... vertrok hij in zijn gepantserde limousine naar het Witte Huis. Onderweg stapten Obama en zijn vrouw Michelle tot twee keer toe uit en liepen ze een stuk. Bij het Witte Huis was er een erewacht en daarna de parade... waarbij vele tientallen muziekkorpsen langs een tribune trokken. In totaal liepen er 8800 mensen mee in de optocht. Bewoners van 29 woningen in IJmuiden kunnen vannacht niet thuis slapen vanwege een brand in een flatgebouw. De brand die ontstond in een gelhaard was na een uur al onder controle, maar veel appartementen zijn beschadigd. Zo hebben 24 woningen geen stroom omdat de brand de elektriciteitsvoorziening deels plat heeft gelegd. Andere appartementen zijn tijdelijk onbewoonbaar door brand of blusschade. Eerdere problemen met de stadsverwarming zijn inmiddels opgelost. Bij de brand raakten zes mensen licht gewond. Een zevende gewonde is met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Het lichaam dat is gevonden in de Nieuwkoopse plassen... is inderdaad van de vermiste schaatser uit Bodegraven. De man van 58 was gaan schaatsen over de plassen naar de Woerdense Verlaat. Zondagavond werd een grote zoekactie op touw gezet... nadat de man als vermist werd opgegeven. Zijn lichaam werd afgelopen dag gevonden onder het ijs. De Britse prins Harry heeft vlak voor zijn vertrek uit Afghanistan gezegd dat hij er Taliban-strijders heeft gedood. We schieten als het moet, soms moet je doden om andere levens te redden, zei de 28-jarige prins. In december meldde Britse media al dat hij een Taliban-commandant heeft gedood. Harry vertrekt deze week uit Afghanistan, waar hij vijf maanden heeft gediend als helikopterpiloot voor de Britse luchtmacht. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Minima tussen min 7 graden in het noordoosten tot min 2 in het zuidwesten. Ook overdag overwegend bewolkt en meest droog. Middagtemperatuur in het zuiden rond het vriespunt. In het noordoosten blijft het 4 graden vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, goeie nacht. We beginnen dit, eh, dit uur met... Eh, dit wordt een uur vol muziek en... Ehm, eh, ik, ik, begin nog maar eens even met een oproepje. Want we hebben natuurlijk al twee uur gepraat over stilte. We hebben ook wat platen gedraaid eh, over stilte die daarbij passen. En ik dacht, weet je wat? Eh, ehm, als je nou nog mooie tips hebt voor platen... ik zag er al eentje voorbij komen in de mail. Nachtapenstaatjeo.nl. E Nachtapenstaatjeo.nl, e Daar kun je ook naartoe reageren. Eh, je kunt ook gewoon nog blijven bellen 0800-1121 als je een mooie plaat hebt die heel erg past bij het thema stilte. En dan eh, kijken of we daar een plekje voor kunnen vinden in dit uur. Nou, maar goed, we gaan beginnen eh, met The Romantics, Talking in My Sleep. Dit is De Nacht, de EO. Hey! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Lumineers waren dat met Ho Hey, een bandje uit Denver, Colorado. Aanstekelijke folknummers zoals deze. En ze zijn trouwens genomineerd voor twee Grammy Awards. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Op 10 februari eh, weten de bands of, uh, eh, weet de band of ze de awards voor Best New Artist... en of eh, Best Americana album mee naar huis mogen nemen. Nou, via de mail is een verzoek binnengekomen om het liedje Find Ja te draaien van Rich Spice. Een verzoek komt van van Nick. Geen achternaam, Nick. Eh, we hebben hem eh, eh, kunnen vinden, was wel even zoeken. Ehm, en we hopen dat, via internet, dus we hopen dat hij het gaat houden. Maar hier is hij dan, Richie Spice met Find Jar. sling without a stone, just like a ship without a rudder. You've got no one, no one to call your very own. Don't know no direction where to turn. Don't even know to find an answer. No answer. Just like a fork without a leaf, just like a night without a shift, and everything you do just seems to falter. assim com atenção. a dog without a bone, just like a sling without a stone, just like a ship without a rudder. You've got no one, no one to call your very own. Don't know no direction where to turn. Don't even know to find an answer. No answer. Just like a fork without a lift. Just like a night without a shift. And everything you do just seems to falter. Yeah. De Nacht met Maarten Hag. We want the best both worlds. We it slow and hard. We like to taste revenge, yeah. But we can't waste the shot. We want to see was dat met Best of Both Worlds. En daarvoor hoorde je, dus eh, Find Ja van Richie Spice. Een lekkere eh, reggae liedje, speciaal gedraaid voor Nick, die daarom vroeg. Ja, dat, eh, dat, dat was, dat was ook een lekkere. Die swingde wel de pan uit, moet ik zeggen hoor. En we hebben nu Hans aan de lijn. Goedemorgen. Nou ja, Hans, jij hebt ook een, een, een suggestie hè, voor een liedje over stilte. Of wat hierbij ja, past. Dat dat is inderdaad zo. Mary Chapin, eh, Carpenter, die zo bekend. Singer-songwriter. Ja. En ik vroeg het nummertje van eh, Don't Need Much To Be Happy. Ja, want vertel, waarom eh, wil je dat liedje horen? Ja, dat, die cd, zij is, een, wereldberoemde zangeres in Canada, zeg maar. Dus, maar ze heeft dat, dat album opgedragen aan haar overleden vader. En, ja. En je vindt het gewoon een heel mooi lied wat, wat past bij... Want waarom past het bij stilte? Het is, eh, dat zul je horen. Oké, misschien moeten we dat. Als, als, u, als u het hebt gevonden, hè? Precies. Nou, we, we hebben nog gevonden, ja. Ja, nou. zeker. Dus, eh, het is een beetje... Het is, het is eh, slow, slow, slow, easy listening. Nou, maar het is wel slow mood. Past helemaal bij Dit is de Nacht en past helemaal bij stilte, denk ik. Let, maar, nou, ze ik zou zeggen, let, let the music do the talking. bekend, tenminste... ik ken haar al wel een tijd, maar het is geweldig. Goed, dankjewel voor je suggestie, Hans. Oké. Wil je hem zelf aankondigen? Don't need, I don't need much to be happy. Daar is Mary Chapin Carpenter. Don't need much to be happy Four walls and a roof overhead. Books and food in my belly, cool sheets upon the bed. A fire that warms up December. The sound of a thaw in the east. Sometimes it's hard to remember how tough we are to please. All in good time, somehow I find days that still shine with a light. All in good stead, I'm dat was Marriage Shaping Carpenter. En helaas, Hans, het, eh, we hadden hem wel gevonden, maar eh, via internet. En eh, dat is niet altijd even betrouwbaar. Dus hadden we ineens een paar seconden stilte op de radio. Ook wel heel toepasselijk. Maar wel super jammer, want het is een heerlijk liedje. Maar het gaat helaas niet lukken. Ehm, dan gaan we verder met... Static Waves. Hier zijn Andrew Bell en Katie Herzig. Carve the stairs from where I am to where I started. I tap my feet and close the door to your apartment. And I know you're never gonna understand. It's too late for you to stop and think. Too late to mention. I make a move and my drink to break the tension. And I know you're never gonna understand. De nacht. De EO. Mike de Mechanics, Over My Shoulder. Ja. Ehm, we gaan verder met, eh, met Sting. Dit, eh, eh, even kijken, nummertje van zijn conceptalbum The Soul Cages. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja. Uit 1991 alweer. Ehm, met dat album verwerkte Sting de dood van zijn vader. En en passant hielp, hem dat ook over het dode punt heen. Hij had namelijk een enorm writersblok. En met dit liedje en dat album eh, kwam hij daardoorheen. en dan hebben we al die prachtige muziek die daarna nog volgde aan te danken. Hier is Sting met Mad About You. shining. My heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valley heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand. The leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer? How much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken places where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. Four million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Paradise. Dat was eh, Snowy White. En mevrouw Pluim is aan de telefoon uit Lunteren. Ja, goedemorgen. Vlakbij mijn bed. Ja. <laughs> Ik woon in Ede, gezellig. Oh, nou, leuk. leuk. 0318 in de huis. Wat is het? 0318 in de ja. house, zou ik zeggen. Ja, ja, ja, ja, nou. ja, ja, Zeg, u heeft een, een mooie plaat en, en een verhaal over stilte. Ja. Vertel. Ik heb, 50 inspiratiekaarten van Edgar Tolle. Ik zal er eentje voorlezen. Als je naar een ander mens kijkt en grote liefde voelt... of als je pijnst over de schoonheid in de natuur en daar sterk op reageert... dan moet je je ogen even dicht doen en de essentie van de liefde of schoonheid in je voelen... die onlosmakelijk verbonden is met wat je werkelijk bent. Met je ware natuur. Oké. Mooi, dus hè? Nou, ja, nou, en, en hebben we vijftig van die inspiratiekaarten zijn dat net wat Tolle. Maar hij heeft ook zulke mooie boeken geschreven. Ja. En dit zijn 50 kaarten uit het boek wat hij toen geschreven heeft met eh, de kracht van het nu. Ja, en, en inderdaad, dit, dit gaat om, om nu aandacht, hè, wat ik, wat, ik hoor, je, eh, je ogen sluiten en het echt op je in laten werken. Juist. Ja, ja, dat en dat doe ik al jaren. En dan kun je ook heel veel eh, dingen aan in het leven. Oké, dus dat leidt ook zeg maar tot die innerlijke rust, innerlijke stilte. Want ik heb ook heel veel contact gehad met mevrouw Veerman Crozet uit Utrecht. En mijn man die is heel erg ziek, dus die is ook overleden. En die heeft longkanker gehad. En door die kracht van mevrouw Veerman en door die stilte die je dan ervaart... en door de liefde wat hij voor ons gedaan heeft, dat is enorm. Ja. Want hij zei ook, hij was internationaal vrachtwagenchauffeur. Toen zegt hij, ik ben erg dankbaar voor wat ik toch heb mogen doen. Heb zijn vrijheid mogen hebben. Mooi. Ik heb hem de vrijheid gegeven om te doen wat hij zo graag wou. En dat was vrachtwagenchauffeur zijn. Dat was ook zijn, eh, vroeger toen hij dat nog hm. heel jong was. Toen woonde hij dat al zo graag worden. Oké. En dan moet je hem ook die vrijheid geven. Ja. Maar één ding heeft hij me voor bedankt. En toen zei hij, ik, ik laat een verzorgd gezin achter. Daar heb ik met liefde voor gewerkt. Daar, daar kijkt u eh, met, ook zelf met liefde op terug. Juist. Maar, heeft nou, u heeft ook nog een plaat. Maar daar krijg zoveel kracht van, dat hij dat tegen je gezegd hebt. Ja. en dat kun je nu met je kinderen en met de kleinkinderen... kun je nu altijd nog daar zo mooi over praten. En, en dat zijn van die momenten van, dat je zegt... even je ogen dicht doen, op je laten inwerken... en dat neem je dan mee in het leven. Juist. Ja. Prachtig. Mevrouw Pluim, u heeft ook nog een mooie plaat voor ons. Ja. Zeg het eens. Mathilde Welke wordt het? Santing. Mathilde Santing met Inspiratie. Ah. Ja. En waarom die plaat? Nou ja, omdat daar zoveel in ligt wat zij zingt. Ja. Dat is echt inspiratie in je leven. En ze legt het ook zo mooi in hè, met haar oh, stem. prachtig. Want ze is ook heel snel in cultura en edekomst. Hè? Oh. Ze treedt weer op. Nou. Ja een, een, lokaal nieuwtje voor iedereen die ook in de buurt woont. Ja, ja, Mathilde Santing in Cultura. Nou, geweldig. En ze zal elders in het land ook wel te bewonderen zijn. Ja, maar omdat we hier in Ede zitten... Ja, is dat zo mooi dat ze een keer zo dichtbij zijn. En Cultura is niet zo'n heel groot uh, ding, een ding. Hè? Want mooi, mooi intiem. Mijn dochter treedt er ook op met haar, eh, met haar zingen. Nou. Zij zit bij Together. Ah, kijk eens ja, aan. Ja, ja, mijn dochter kijk eens aan. in Together, ja. Dat <laughs> is eh, oh, een, ook, een ook, een prachtige vorm van, van, eh, van, van spiritualiteit. Zingen, samen zingen en zo. en dan zingt mijn dochter in, Mevrouw Pluim, we gaan luisteren naar Mathilde Santing... in eh, het theater van Dit is de Nacht. Ook heel intiem en gezellig. Hier is ze met inspiratie. Fijn. Vriendelijk bedankt, gedaan. Dat komt door ons.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 Want ik draai dit uur namelijk ook wat verzoekplaatjes van, nou, die iets met stilte te maken hebben. Vorige uren tussen twee en vier hebben we prachtige gesprekken gevoerd en, en dingen gehoord over stilte. We hebben zelfs een minuut stilte gehouden op radio. Dat mag eigenlijk helemaal niet, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar we deden het toch, dus dat was, eh, was leuk. En eh, in dit uur beduren we daar nog een beetje op voort. Vandaar ook die plaat Inspiratie van Mathilde Santing.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 of this earthly city. Do not be afraid when the fellow's nigh. When I was a child, I walked like a child. But now I'm a soldier, like the bride and groom I will be married. was blind, maar nu kan ik zien. Dat was Burlap to Cashmere met Other Country. Ja, we zijn al bijna aan het einde gekomen van dit derde uur van Dit is de Nacht. En we gaan alweer nou weer hard richting het ochtendgloren. Nou ja, die zon daar nog wel even op zich wachten. Eh, maar eh, we gaan dit derde uur zo meteen afsluiten met Xavier Rudd en Follow the Sun. Daarna krijgen we het nieuws en daarna eh, in het laatste uur heb ik een focus op de wereld voor je. Dan gaan we afreizen naar Indonesië en naar, eh, moet ik het goed zeggen, naar Mali. Senegal en Mali. Ja, daar is het allebei nogal wat te doen met moslim-extremisten en zo. Goed, eerst Xavier Rudd, Follow the Sun. Follow, follow the sun, which way the wind this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon. does your heart say? which way the wind blows when this day is done.